Mark Hokker met het NOS Journaal. Israël heeft de deportatie van tienduizenden Afrikaanse vluchtelingen opgeschort. Er zou maanden zijn gewerkt aan plannen om de vluchtelingen uit te zetten, maar alles is nu stilgezet. Een aantal vluchtelingenorganisaties had een zaak aangespannen bij het Hooggerechtshof, waarop de regering de hoogste rechter liet weten dat deportatie naar een derde land niet aan de orde is. De migranten kunnen hun verblijfspapieren voorlopig iedere 60 dagen opnieuw verlengen zoals dat tot nu toe ook het geval is. Bij offshorebedrijf Herema verdwijnen waarschijnlijk nog eens 350 banen. Het bedrijf zegt een strategische beslissing te hebben genomen om niet langer oliepijpen op zee te installeren. Het is niet uitgesloten dat er gedwongen ontslagen zullen vallen. Herema zegt dat de banen verdwijnen vanwege de verslechterde marktomstandigheden en lage investeringen in de olie- en gasindustrie. Zo'n anderhalf jaar geleden verdwenen er al 450 banen bij Herema. Rusland is van plan om een groep Syriërs naar Den Haag te halen... die te zien zijn op videobeelden van de vermoedelijke gifgasaanval in Douma deze maand. Volgens Rusland zijn de beelden in scène gezet door een Syrische reddingsorganisatie... die wordt gesteund door het Westen. De Russische ambassadeur in Nederland zegt dat hij 17 mensen uit Syrië laat komen... van wie zeven perfect identificeerbaar zijn als stervende mensen in de video van de Syrische organisatie. De bruggen en kademuren in Amsterdam hebben op korte termijn een opknapbeurt nodig. Als de stad niet snel iets doet, kunnen kades instorten en bruggen onbruikbaar worden. Blijkt uit onderzoek van de gemeente. Het, onderzoek, het onderhoud gaat tientallen miljoenen euro's kosten. Het weer, vooral ten noorden van de grote rivieren nog af en toe regen. Verder is er veel bewolking. Vannacht trekt de regen weg naar het zuidoosten.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 Now all I can do, love was once so alive in you, but it's gone from your eyes. I better. grace, rise without a face, such a human waste, rise without a face. I won't betray your trust in love.